Jan van der Putten met het NOS-journaal. Geert Wilders zegt dat hij na zijn vrijspraak weer wat vertrouwen heeft gekregen in de Nederlandse rechtspraak. De rechtbank in Amsterdam sprak hem vanmorgen op alle punten vrij. En dat is volgens hem een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Wilders is blij dat de rechtbank het gerechtshof in Amsterdam in juridische zin een draai om de oren heeft gegeven. Het hof gaf het OM opdracht tot vervolging, hoewel het OM daar geen aanleiding toe zag. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de ingreep in de persoonsgebonden budgetten. Het kabinet wil dat veel minder mensen een pgb krijgen, omdat de regeling anders onbetaalbaar wordt. VVD, CDA en PVV staan achter staatssecretaris Veldhuizen van Zanten, die in een emotioneel Kamerdebat en tijdens een demonstratie op het plein in Den Haag de ingreep verdedigde. De oppositie vindt dat mensen met een pgb onevenredig hard worden getroffen. De rechten van consumenten die aankopen doen via internet, de telefoon of de post worden flink uitgebreid. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Zo gaat de termijn om de gekochte spullen zonder opgave van reden terug te sturen omhoog van 1 naar 2 weken. Het aankoopbedrag moet hoe dan ook binnen 2 weken zijn teruggestort. De maatregelen gaan dit najaar in. De oudere bond AMBO zal het pensioenakkoord met een positief advies voorleggen aan haar leden. Volgens de AMBO, de derde bond binnen de FNV, is het akkoord betaalbaar en biedt het een goed evenwicht tussen zekerheid en koopkracht en tussen jong en oud. Het standpunt van de AMBO is positief voor FNV-voorzitter Jongerius. FNV-bondgenoten is tegen en de advocabo heeft nog veel bezwaren. De politie moet in het hele land één nieuw computersysteem krijgen. Dat vindt de Algemene Rekenkamer. De systemen die de politie nu gebruikt zijn niet toekomstvast, matig gebruiksvriendelijk en niet eenduidig ingevoerd. Volgens de Rekenkamer stond de agent bij de invoering niet centraal. Het weer nog, vanavond kans op buien, vooral in de kustprovincies. Morgen opnieuw bewolkt met buien. In de middag hier en daar zon. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 5 kilometer lengte staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 5 kilometer. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A9 Amstelveen richting Diemen.